Gebouwen begonnen te bewegen en mensen renden de straat op. Het epicentrum lag zo'n 56 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Port-au-Prince. Het Nederlands ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat twee echtparen en hun drie adoptiekinderen door de aardbeving van vorige week dinsdag zijn omgekomen. Nog drie Nederlanders worden vermist. In de rechtszaak tegen Geert Wilders heeft zijn advocaat Moskowitz betoogd dat de rechtbank Amsterdam in de zaak onbevoegd is. Volgens de raadsman hebben de uitlatingen van Wilders niets met de stad Amsterdam te maken, maar de OM bestreed dat. Moskowitz benadrukte verder dat Wilders zijn uitlatingen altijd als volksvertegenwoordiger heeft gedaan. Hij zou daarom niet vervolgd mogen worden. In het proces dat vanochtend is begonnen wordt Wilders verdacht van haatzaaien, discriminatie en het beledigen van moslims als groep. Er zijn vergevorderde plannen voor een andere opzet van de actualiteitenrubrieken op de publieke tv-zenders. De rubrieken zouden te veel op elkaar lijken. Netwerk en Nova verdwijnen en daarvoor in de plaats gaan de NOS en de NPS het programma Nieuwsuur maken, s'avonds tussen 10 en 11. Een Vandaag blijft bestaan en de KRO komt op zondagavond terug... met zijn eigen actualiteitenrubriek Brandpunt. In broodjes lamsdunner kebab zit vrijwel nooit alleen lamsvlees... zeggen de makers van het tv-programma Keuringsdienst van Waarde. Uit onderzoek blijkt dat er vaak een mix van rundvlees en lamsvlees in zit. Bij één kebabzaak stuitte het programma zelfs op een broodje... waarin alleen varkensvlees zat. Van de onderzochte zaken verkocht er maar één puur lamsvlees... Keuringsdienst van Waarde zendt morgenavond op Nederland 3 een reportage uit over lamsdunner kebab. Het weer bewolkt en soms wat motregen of lichte sneeuw. Temperatuur 2 tot 4 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon wat vaker. Maximaal lopen dan uit 1 van min 1 in Groningen tot plus 3 in Limburg. Vrijdag en in het weekend is het bewolkt met mogelijk wat regen of sneeuw bij 0 tot 4 graden.